Levi van Eck met het NOS-journaal. Het besluit van Israël om Gaza-stad in te nemen leidt internationaal tot kritiek. EU-voorzitter von der Leyen roept Israël op de beslissing terug te draaien. Ook Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk vragen Israël om terughoudendheid. Demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken noemde de beslissing verkeerd. De Israëlische premier Netanyahu reageert op de kritiek door te zeggen dat Israël niet van plan is om Gaza te bezetten, maar te bevrijden van Hamas. In Gaza-stad wonen ongeveer 900.000 mensen. De grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk zal naar verwachting nog dagen branden, dat schrijven Franse media. De brandweer kreeg het vuur gisteren onder controle, maar het is nog niet geblust. Ook bestaat de vrees dat het vuur weer zal oplaaien door een hittegolf die de Franse weerdiensten verwachten. Supporters van de Arnhemse voetbalclub Vitesse reageren teleurgesteld en emotioneel... op het einde van de club in het betaald voetbal. Vanmiddag oordeelde de rechter dat Vitesse definitief zijn proflicentie kwijtraakt. Burgemeester Marcouche van Arnhem spreekt van een trieste dag voor Vitesse en heel Arnhem. Hij hoopt dat Vitesse zichzelf opnieuw kan uitvinden en dan sterker terug zal keren. Tijdens de Sneekweek is afgelopen weekend een nepambulance actief geweest... Twee nephulpverleners probeerden een vrouw die onwel was geworden mee te nemen. Ze reden in een busje dat op een ambulance leek en probeerden de vrouw op een brankaart te leggen. EHBO'ers die erbij waren vertrouwden het niet en belden de politie. Agenten hebben de twee weggestuurd. De politie zegt dat de bestuurder van de nepambulance bekend is bij justitie. Hij had zich eerder voorgedaan als agent. Het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen.